Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. In Groningen gaan studenten nu de straat op. Honderden buitenlandse studenten lopen mee in een protestmars tegen het kamertekort. Volgens de organisator gaat het in Groningen helemaal mis. Er zijn gewoon honderden studenten dakloos. Ze zitten in noodopvang, slapen men bij mensen op luchtbedjes. En dat komt eigenlijk doordat er ieder jaar steeds meer en meer en meer studenten naar Groningen komen. Zoveel dat we er gewoon echt niet meer tegenop eh, kunnen bouwen. Sommige buitenlandse studenten hebben ten einde raad maar een tentje opgezet en slapen daar nu in. De demonstranten vragen de gemeente en de Unie om met een oplossing te komen. Ook komende week is Nederland nog helemaal rood gekleurd op de Europese coronakaart. Dat komt doordat meer dan 5% van alle testen positief is. Ook afgelopen week stonden alle 12 provincies op rood. Het kan nog wel dagen duren voor de brand op een schip in de Botlek vlakbij Rotterdam is geblust. Gisteren vloog de boel in brand door oververhitte batterijen. Het blussen is lastig, onder meer omdat het op een schip is. Daardoor kan er niet veel water op het vuur worden gegooid. Jongeren die ruzie hebben, die steken elkaar steeds vaker met een mes. Ze hebben ook steeds vaker steekwapens bij zich. En om daar wat tegen te doen, hebben jongere werkers iets bedacht. Een virtual reality game. En daarin kom je in dit soort scènes terecht. Wat de fuck sta je nou met de shank? Ik wou alleen praten. Als jij alleen wil praten, neem toch niet al die mensen achter je mee? Maar jij hebt toch die foto's van mij doorgestuurd? Je bent ja, zelf een Kom vechten dan, ik pak je. Een schenk is een soort zelfgemaakt steekwapen. In die game moet je je dus uit dit soort situaties zien te redden. Deze jongeren werken recht uit dat je de hele tijd keuzes moet maken. Je bent de hele tijd bezig in de game. Waar gaan we heen? Wat doen we? En door die keuzes te maken kom je uiteindelijk in een situatie waar je niet in wil zijn. En door de eh, juiste keuze te maken kan het uiteindelijk goed uit, aflopen. En op het moment dat je een andere keuze neemt, dan kan het een keertje goed mislopen. En dan eindigt de game ook niet tof. De virtual reality game wordt vandaag gepresenteerd op een hogeschool in Haarlem. Het weer. Op veel plaatsen schijnt de zon. Het wordt 24 tot 27 graden. Maar vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking en de kans op een bui toe. Morgen overal kans op regen. En met 22 tot 24 graden iets minder warm.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 blijkt in het debat over het staalbedrijf. Of sluiten of ombouwen tot een groene en gezonde industrie. De Britse kustwacht wordt op dit moment getraind op het terugsturen van bootjes met migranten... die illegaal vanuit Frankrijk het kanaal oversteken. Frankrijk vindt die terugstuuracties van de Britten gevaarlijk. En mensen in het bos zijn een dag na het doodsteken van een 34-jarige Utrechtse vrouw... nog altijd ontdaan door het incident. Er zijn bloemen en knuffels neergelegd op de plek. Voor het steekincident zit de 31-jarige ex van de vrouw vast...